Freddy van met het NOS-journaal. Een uur geleden is de finale van het Eurovisie Songfestival begonnen. De deelnemers uit 25 landen hebben eerst een voorstelrondje over het podium gelopen. Ongeveer om kwart over negen was het optreden van het eerste land. De Nederlandse inzending S10 met De Diepte is als elfde aan de beurt. En dat is naar verwachting rond deze tijd. De ministers van Buitenlandse Zaken van alle 30 lidstaten van de NAVO... zijn vanavond in Berlijn begonnen aan een informeel overleg. Eerst hebben ze een diner gehad. Het belangrijkste onderwerp is de toetreding van Finland en Zweden. De ministers van die landen zijn ook in Berlijn. Tijdens de bijeenkomst wordt ook gesproken over de oorlog in Oekraïne... en welke verdere steun dat land nodig heeft om de Russen te bestrijden. En ook het NAVO-beleid voor de komende jaren komt aan bod. Het Oekraïense leger is volgens een regionale gouverneur bij de stad Izium in de Donbass aan een tegenoffensief begonnen. We proberen te voorkomen dat de Russen vandaar uit de Oekraïense troepen in de regio Luhansk en Donetsk omsingelen. De stad Izium viel enkele weken geleden in Russische handen. In het complex van de Azovstalfabriek in Mariupol sterven grote aantallen strijders. Er is gebrek aan goede medische zorg en medicijnen voor militairen met geamputeerde armen en benen zegt een militair die daar vastzit tegen CNN. Volgens hem zitten er ongeveer 600 gewonde militairen in het complex. Turkije wilde helpen met de evacuatie van de gewonden... maar daar heeft Rusland nog niet mee ingestemd. En er zijn geen aanwijzingen voor een terroristisch motief... bij de man die gisteren in een trein in Duitsland vijf mensen neerstak. Dat zegt het Duitse Openbaar Ministerie. De Irakees van 31 kwam in 2015 als vluchteling naar Duitsland... en is wel een tijdje in beeld geweest bij de veiligheidsdiensten. Het weer tot slot... In het noorden en westen koelt het al af. Vannacht wordt het van 5 tot 7 graden in Groningen en Friesland tot 11 graden in Zeeland. In het noorden kunnen wat mistbanken ontstaan. Morgen weer veel zon en maxima tussen 24 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal.